Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Alcoholverkoop door benzinestations blijft verboden. Dat heeft de Raad van State bepaald. Een pomphouder uit Hogeveen had de zaak aangespannen. en kreeg twee jaar geleden een boete omdat hij alcohol verkocht. Ging in beroep. Wegrestaurants mogen wel alcohol verkopen en daarom is het verbod volgens de pomphouder in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De Raad van State is het niet met hem eens. Bij pompstations is er een direct verband met het verkeer, zegt de Raad. Ten westen van Texel drijft nog altijd een losgeslagen bak met 15.000 ton stenen. Het is nog niet gelukt om de bak vast te maken aan een sleepboot. De 135 meter lange bak raakte gisteravond los van een sleper door de noordwesterstorm. Volgens de kustwacht is er geen gevaar voor de scheepvaart. Ook verschillende vrachtschepen verloren vannacht hun lading. Ten noorden van Terschelling drijven 60 pakketten hout in zee. een ander schip verloor vier grote containers. Bij een schroothandel in Kampen woedt een grote brand. De zwarte rook is tot ver in de omgeving te zien. De gemeente adviseert om in de hele stad ramen en deuren gesloten te houden. Om inwoners van Kampen daarop attent te maken is het luchtalarm afgegaan. De brand woedt aan de rand van de stad, vlakbij een woonwijk... en over die wijk trekt een dikke rookpluim. Het is niet bekend of er schadelijke stoffen in de rook zitten. Prinses Beatrix woont volgende week in België plechtigheden bij ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat die oorlog uitbrak. Beatrix is samen met hoogwaardigheidsbekleders uit andere landen... dinsdag bij herdenkingen in Nieuwpoort en Yper. In Nieuwpoort wordt een eerbetoon gebracht aan koning Albert I. Die begaf zich onder de soldaten in de loopgraven. In Yper woont Beatrix bij de Menepoort een aangepaste versie bij van The Last Post. Die wordt al jaren iedere avond om 8 uur onder de poort gespeeld. Het weer aan zee staat een krachtige tot harde noordwestenwind met soms forse windvlagen. In het binnenland is de wind westelijk kracht 3 of 4. Vanmiddag minder buien en minder wind. Af en toe breekt dan soms de zon door. Het wordt 12 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd, maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd.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 over de boulevard gekomen. Dus nee, het zit een beetje schots en scheef. Het is je te zien wat een storm hebben we gehad, hè. Ongelooflijk. Maar we hebben het allemaal overleefd en we zijn er weer met een nieuwe aflevering van CFM Lunch. Het is vijf over twaalf. een hele goede middag en welkom bij CFM Zandvoort. De twee uur die gaan komen, daar gaan we ervoor zorgen dat je lunch extra lekker smaakt. Dat niet alleen, hè, met lekkere muziek, maar ook eh, diverse andere onderwerpen vanmiddag tussen 12 en 2. Goedemiddag luisteraars en hallo, welkom collega Albert Jan. Eh, ja, eh, allereerst gaan mijn gedachten uit naar Ruud en Angela die helaas vandaag verhinderd zijn. Maar we hopen ze morgen weer in de studio te mogen begroeten. Ja, naast het feit dat het gisteren vannacht dus zwaar gestormd heeft... heeft het bericht van het overlijden van Seth Gaikema ons ook niet on Gemoed gelaten. Vandaar dat we in deze CFM Lunch toch even bij hem stil gaan staan. Zet Gaikema overleed gisteren op 75-jarige leeftijd. Om half 1 uiteraard het regionieuws en het weer. Nou, het is bar en boos met het weer. En om kwart voor 1 hebben we de bioscoopagenda. Een bioscoopagenda tot en met 29 oktober. Kwart over 12, hij ontbreekt ook deze CFM Lunch niet. De 3 in 1. En eh, om vijf over 1 hebben we natuurlijk een conferentie van Seth Gaikema. Half twee hebben we weer rond het regio nieuws en het weer. En eh, om kwart voor twee, eh, ook ter nagedachtenis aan Seth Gaikema... Eh, gaan wij het gedicht voordragen van Geef me een stukje blauw. De komende twee uur, ZFM Lunch, uw lokale zender... hier aan de Tolweg 10A live. Het gaat weer een leuke uitzending worden. Nogmaals, een goedemiddag. En als je al aan de lunch zit, een eet makkelijk oude radio op ZFM Zandvoort. We zijn er tussen 12 en 2 uur. En hier is plaat nummer 1, Michael Jackson. just won't hold mooie single van Michael Jackson. Je hoorde de Human Nature bij CFM Lunst. Heerlijke muziek zo na zo'n stormachtige nacht, hè? Heb je een beetje lekker geslapen? Nou, de meeste mensen hebben er best wel last van, hè? Als het stormt wordt iedereen een beetje onrustig en dergelijke. En dan eh, ja, kan je toch wat minder goed slapen. Nou, wij zorgen ervoor dat je in ieder geval weer wakker wordt tussen 12 en 2. Geldt trouwens ook voor alle brandweermannen en vrouwen in want die hebben keihard gewerkt met al die stormmeldingen. Walking round the room, singing stormy weather. in dit eh, radioprogramma op de woensdagmiddag komen we nog even terug op alle stormmeldingen hier in Zandvoort. Jorden is heel van Crowded House en Weather With You. Het is tijd voor de 3 in 1, Albert-Jan. Ja, en voor de luisteraars, die kan het haast niet meer voorstellen dat ze niet weten wat dat is. Het is een, eh, van oorsprong eh, een, een programma-onderdeel van Veronica van vroeger. En een 3 in 1 betekent of drie nummers van één artiest... of drie nummers met één enkel item. Eh, de, deze van vandaag is... Eh, ja, iedereen kent Paul Enka natuurlijk wel. Mhm. Maar dat is meer van die oude hitjes. Van, eh, ook, die oude, gouden oude hitjes. Maar hij heeft een poosje geleden ook een... en dat, daarom vind ik ook wel leuk dat hij voor de 3 in 1 is genomineerd. hij heeft onlangs, al wel enige tijd geleden... een cd uitgebracht van Rock Swings. En daar gaan we drie stukken van horen. En dat is allereerst It's My Life... The Way You Make Me Feel... en het overbekende Hello de 3 in 1. Daar komt hij aan, maar ik ga eerst even vertellen dat mensen ook een 3 in 1 kunnen inleveren. Tweetal cafés eh, in Zalvoort eh, ligt de inschrijfcoupé daarvoor.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 It's my life, and it's now goes on. You give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone, gone. feel good. Yes, you kiss me, baby. I feel your fever. Oh, baby, you make me feel so good. dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide. Cause you know just what to say, you know just what to do. I want to tell you so much I love you.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 Ja, de 3 in 1 bij CFM Lunch. Jorde Paul Enka. Met onder meer een eh, oud nummer van Lino eh, Lionel Richie en Bon Jovi. Wat een mooie uitvoeringen van eh, die nummers, Albert-Jan. Het doet mij deugd. Ja, die, ja, die, dit, die, dit ingestuurd heeft, die, die houdt wel van swing. Zo, zeker wel. En eh, je verwacht het niet van Paul Enka. nee, ik denk te krijgen van die, uh, van die oude, meuk. oude muziek, wil ik zeggen. Maar die, eh, die cd Rock Swings, het is een aanrader. Het is een geweldige, mooie cd met allemaal van dit soort swingende nummers erop. Dus lever ook jou 3 in 1 in bij CFM Lunst. Zo dadelijk het uh, regionieuws en uiteraard het CFM weerbericht. Maar eerst deze uit de jaren 70. Hier is Sailor. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne and gentlemen girls, girls, girls, girls, girls, Well, they made a money. girls full of emotions, stepping on that boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea with my geisha. They've got studio van CFM aan de Tolweg. Tina deden we even lekker mee met deze gouden uit de jaren 70. Dat was Sailor en Girls, Girls, Girls. Het is tijd voor het regennieuws. Hier is collega Vos. Allereerst even algemeen natuurlijk over de storm van afgelopen nacht. En rond 4 uur vanmorgen werd het hoogste waterstand in Zuid-Holland bereikt. Bij het meetpunt in Rotterdam kwam het water tot 2,71 meter boven NAP. Als het waterpeil daarboven eh, de 3 meter was gekomen... zou de Maaslandkering sluiten. Van vanaf 1 uur vannacht was het eh, scheepvaartverkeer bij de Maaslandkering gestremd om zo niet te hoeven wachten op schepen als de waterkering dicht zou moeten. De stremming is inmiddels opgeheven. Volgens Rijkswaterstaat is de Maaslandkering nog nooit gesloten geweest... vanwege een waterpeil boven de 3 meter. De laatste keer was tijdens de grote herfstom op 5 en 6 december vorig jaar. Een sleepboot eh, verloor dinsdagavond op de Noordzee 70 kilometer ten noordwesten van Den Helder zijn sleep in de storm. Op de 135 meter lange bak bevindt zich nu ongeveer op 12 kilometer ten westen van Texel... maar vormt geen gevaar voor de scheepvaart. Dat zei een woordvoerder van de kustwacht. Ook de treinen. Woensdagochtend reden er nog geen treinen tussen Baarn en Den Dolder. Al dus de NS dinsdag sloeg het traject rond half negen s'avonds de bliksem in. De herstelwerkzaamheden duren langer dan verwacht. En ook de veerdiensten door de hoge, hebben problemen, hadden problemen. Door de hoge waterstand was het aantal veerdiensten van en naar de Waddeneiland verstoord. Door het hoge water is laden en lossen niet mogelijk. Ook rederij Doeksen houdt in de ochtend de autoveren... te Schellingen, Harlingen en Harlingen uit de vaart. Later op de dag wordt met extra afvaarten gecompenseerd, al dus een woordvoerder. De sneldienst op de Schelling vaart wel. En wat betekende dat nou allemaal voor Zandvoort eh, gisteren? Vanaf 6 uur kwamen de meldingen binnen, met name voor de brandweer... En die liepen door tot vanmorgen eh, eh, rond de klok van 9 uur. En hadden natuurlijk allemaal eh, betrekking op stormschade, omgevallen takken, et etcetera. et dan een doorrijder aanrijding. Verkeersbord Bloemendaal is opgepakt. Een 37-jarige man is dinsdagmorgen vanmorgen dus aangehouden... nadat hij was doorgereden na een ongeval aan de Kort Kleverlaan in Bloemendaal. Dat meldt de politie. De verdachte was rond kwart over vijf vanmorgen tegen een verkeersbord gereden. Kort daarop kon de man worden aangehouden aan de Hoge Duinen in Daalseweg. Na controle bleek dat de bestuurder te veel alcohol te hebben gedronken. Was gistermorgen. Gister, gistermorgen, je hebt gelijk. Juist. Eh, dan eh, tot slot... Eh, of nee, niet tot slot. volledigheidshalve nog even. Zandvoortse Zwarte Piet blijft zwart. En dat is maandag gebleken na een overleg met burgemeester Nick Meijer... en een delegatie van de Sinterklaascomité. De gemeente wilde wachten met het afgeven van een vergunning... tot de uitspraak van de Raad van State... in het verweer van de burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft aangespannen... na de eerdere uitspraak van de rechtbank. Die uitspraak is pas in november te verwachten... en dus moest er nu besloten worden in verband met de voorbereidingen. Meer over dit eh, onderdeel kunt u eh, vanaf vanmiddag teruglezen in de Zandvoortse Courant. En gisteren was er weer een eh, raadsvergadering... en de raad heeft besluiten genomen over de veranderingen in de zorg... En u had het natuurlijk allemaal gelezen en gehoord. Er gaat iets veranderen in de zorg. En eh, gisteren eh, besloot de gemeenteraad van Zandvoort over de lokale regelingen. De veranderingen op het sociaal domein gaan op 1 januari aanstaande in. Het gaat hier om een aantal deels nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en het werk en bijstand. Voortaan zijn de gemeenten hier namelijk voor verantwoordelijk. Mocht u meer informatie daarover hebben, kunt u eh, dat terugvinden op de gemeentelijke website. Uh, elk café nu rookvrij. Vanaf nu mag in geen enkel café meer worden gerookt. Ook niet in de kleine kroegen zonder personeel... waarvoor tot nu toe een uitzondering werd gemaakt... in het rookverbod voor de horeca. Dat heeft staatssecretaris van Rijn Volksgezondheid gisteravond bekendgemaakt. Aanleiding voor zijn besluit is de uitspraak van de Hoge Raad van 10 oktober. Die bepaalde dat de huidige uitzonderingen voor kleinere cafés ongeldig is. Het verbod zal per direct worden gehandhaafd... door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als de kroegbazen die onder de uitzondering vielen nu de fout ingaan... krijgen ze de eerste keer een waarschuwing als dit voor 1 januari gebeurt. Maar bij een herhaalde overtreding volgt een boete. Dat eh, wat betreft het regionale nieuws. Na, zoals u al gemerkt heeft, een onstuimige en natte dinsdag... Er viel tot meer dan 20 mm, wordt het vandaag heel langzaam weer rustiger. Vanochtend nog niet, dat hebt u gemerkt, want het was bewolkt en er vielen buien... en daarbij is nog steeds, was nog steeds onweer mogelijk. Vanmiddag neemt de buiigheid af, maar een enkele bui blijft dan ook mogelijk. De noordwestenwind waait eerst nog krachtig tot stormachtig... maar gedurende de dag neemt de wind af naar matig tot vrij krachtig. De temperatuur wordt niet hoger dan 12 graden. Vanavond is er een buienkans, maar de komende nacht blijft het droog. De noordwestenwind draait naar zuidwest en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen blijft het droog, met over, over het algemeen vrij veel bewolking... maar ook van tijd tot tijd opklaringen. De zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 14 graden. Dan nog even naar vrijdag. Vrijdag schijnt geregeld de zon en het blijft droog. Pas in de avond neemt de kans op regen of buien weer toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig in de polder... en vrij krachtig van kracht en de temperatuur stijgt naar 15 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Wij van CFM Lunch zeggen, eet smakelijk! Zowel de wat oude hits als de nieuwe hits hoor je bij CFM. Als eerste hoor je de him en de skinny dipping. En daarachteraan deze van John Cicada en Just Another Day. Tot twee uur vanmiddag CFM Lunch met heel veel eh, lekkere muziek... en natuurlijk eh, informatie voor Zandvoort en de regio. En dan normaal gesproken tussen 2 en 4 uur een nieuwe aflevering van de vinyljaren. Nou, helaas komt die uitzending vandaag te vervallen. Dus zo dadelijk tussen 2 en 4 uur geen vinyljaren. Ja, en dan hebben we het over de bioscoopagenda, <laughs> om precies te zijn. Ja, de bioscoopagenda. Dan hebben we het natuurlijk over Circus Zandvoort... aan het Gasthuisplein nummertje 5. En de website en voor al, meer informatie over de bioscoopagenda... kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl Vanavond is er natuurlijk weer tijd voor Simon van Kolm. En daar is de film Aftermatch te zien. En die begint vanavond om half acht. Maar wil, eh, vanmiddag om half eh, twee begint er alweer een, een eh, aflevering van, of een film van Maya erbij. Een 3D-film en, onder de titel Eerste Vlucht. Elke woensdag tot en met zondag van half, om half twee. En elke woensdag tot en met zondag om half vier. Dan hebben we pijnstillers. Woensdag tot en met dinsdag om 7 uur. En woensdag tot en met dinsdag om half tien. Dus om 7 uur en om half tien de film Pijnstillers. En woensdag tot en met dinsdag om half tien s'avonds... Let's Be Cops, echt een aanrader, die film. Let's Be Cops, woensdag tot en met dinsdag om half tien. De kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En nogmaals, voor een, noteert u maar vast een nieuwe agenda... Verwacht wordt Ladies Night, Pak van mijn hart op 31, vanaf 31 oktober... Sint en Diego, Geheimen van de Ring vanaf 15 november... en Ladies Night Gooise Vrouwen Part 2 vanaf 3 december. Nogmaals, alle informatie kunt u terugvinden van de bioscoopagenda... en de, te verwachten films op www.circusandvoort.nl. En 31 oktober dus Lady Snijds. Hier is Cool and the Gang. baby. Mmm, sophisticated mama vrijdag 31 oktober vanaf half acht. Ladies Night in de enige bioscoop hier in Zandvoort. Entree 13,50 euro per persoon. En daar krijg je niet alleen de film voor, maar ook een lekker hapje en een drankje. Meer informatie hierover vind je op www.circuszandvoort.nl En van de Ladies Night van Cool in the Game gaan we naar een vrouw zoals jij aan mijn van Hans de Boy. zegt tegen mij Na twee jaar ben ik nog steeds blij Dat ik je ken en dat je bij me bent Dat we samen zijn, dat je mij nog steeds herkent Wat kan er mij in godsnaam gebeuren Met een vrouw zoals jij aan mijn zij Met een vrouw zoals jij aan mijn zij tanden, een lekkere kont. Een tong die pas spreekt als anderen zwijgen. En benen om nog steeds de rillingen van te krijgen. Laten we weer eens vrijen op de hei. En we nemen er nog eens twee goede jaren bij. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen. En die twee vette jaren nog eens op. mogen denken wat ze willen. Laat ze maar doen, ze mogen zeggen wat ze willen. Ik ruil nog niet voor een miljoen. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren? En zo werd het 4 voor 1. Mocht je aan de lunch zitten, eet smakelijk namens het hele team van CFM. Het is dadelijk het tweede uur van CFM Lunch tussen 1 en 2 uur. Je hoorde trouwens eh, Hans de Boy en een vrouw zoals jij aan me zei. En eh, dit is de laatste voor het nieuws en weer van 1 uur. We gaan even terug naar volgens mij 93. Tezamen met Yusu Nudur en Nena Cherry. Hier is de single 7 Seconds. Graag tot zo gismadine nga foog ni yow me li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw bëgguma ku ma xool dal diine yow li nekk si yow moo ne si man li ne the man who practice leen jàppale For the sword and the stone, back to the les raisons qui nous poussent de changer tout.